Zes uur. Mautscheurs met het NOS Journaal. Het stel verleed in de Dominicaanse Republiek was geen slachtoffer van een misdrijf. Volgens het OM zijn ze mogelijk overleden aan een bacterie. De twee waren vorig jaar allebei ziek geworden na een excursie. Uit onderzoek van het NFI blijkt verder dat geen sporen van alcohol of drugs zijn gevonden. Lokale artsen zeiden eerder dat besmette vis de doodsoorzaak was. Medewerkers van de psychiatrische kliniek in Den Dolder worden bedreigd. Een van hen is op het terrein belaagd. Om wat voor bedreigingen het gaat wil de kliniek niet zeggen. In de instelling verbleef Michael P., die verdacht wordt van de moord op Anne Faber. Vanwege de bedreigingen is er veel onrust onder het personeel. De kliniek heeft aangifte gedaan. Ook is er nu 24 uur per dag beveiliging op het terrein in Den Dolder. Bij bosbranden in Portugal zijn zeker 32 mensen omgekomen. Er zijn zeven vermisten. De branden woeden sinds gisteren, vooral in het midden van het land. Er zijn nu meer dan 60 brandhaarden en 15 daarvan bedreigen huizen. De regering houdt er rekening mee dat sommige branden zijn aangestoken. Het is op dit moment gordroog in het midden van Portugal. In de Spaanse regio Galicië zijn tot nu toe vier mensen omgekomen door bosbranden. Iraakse regeringstroepen hebben de stad Kirkuk in het noordoosten van het land heroverd op Koerdische Peshmerga-strijders. De actie is een antwoord op het Koerdische referendum vorige maand over onafhankelijkheid, dat tegen de zin van Irak werd gehouden. De Peshmerga-strijders zijn woedend en zeggen dat Irak een hoge prijs zal betalen. Kirkuk ligt net buiten de autonome regio Koerdistan, maar de Koerden claimen de stad. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af en aan een graad of 12. Morgen en woensdag zijn er wolkenvelden, maar ook zonnige perioden bij maxima tussen 17 en 22 graden.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 Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Badhoevedorp en Knaalpunt nog een uur verdraging. De Wijkertunnel was lange tijd dicht, maar die is inmiddels weer open. Maar de vertraging is dus nog wel aanzienlijk. Op de N202 Amsterdam-IJmuiden voor de aansluiting met de A22 40 minuten vertraging.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 denken we dat er veel minder materiaal verschijnt dan in het verleden. Dat lijkt maar, want er verschijnt nog steeds veel nieuws. Deze aflevering open ik weer met een drietal nieuwe songs. Als eerste hoorde je Johnny Highland met Honky Tonk Daddy.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 Zij brengen tijdloze muziek die een brug slaat tussen real country en new country. Luister maar naar San Antonio. bury me in the cold, cold river. Don't throw me in the cold, cold ground. You know my love goes on forever.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 Het was een samenwerkersverband met Chet Atkins. Het album reikte niet verder dan een 55e plaats in de albumcharts. Wat mij betreft bevat het album de mooiste Susie Boggess song, Two Shades of Blue. silver De titel van het album The Bus Songs refereert aan de nachtelijke opnamesessies in Toby Keith's tourbus. Door de soms wat grove teksten is het album met daarop Wacky to Bucky voornamelijk gericht op de volwassen fans van Keys en zal daarom ook niet snel opgepakt worden door de mainstream radiostations. original van deze week. De Ballad of Lucy Jordan werd in 1975 geschreven door Shel Silverstein en op de plaat gezet door de populaire formatie Dr. Hoek, die beroemd was geworden met enerzijds cabaretachtige liedjes als de cover of the Rolling Stones en anderzijds smartlappen als Life Ain't Easy en Sylvia's Mother. Wereldbekend werd het nummer doordat Marianne Faithfull het in 1979 opnam voor haar succesvolle comeback-album Broken English. Nu het origineel van The Ballad of Lucy Jordan door Dr. Hook. The morning sun touched lightly on the eyes of Lucy Jordan In a white suburban bedroom In a white suburban town As she lay there neath the covers Dreaming of a thousand lovers till the world turned to orange and the room went spinning round. Yeah. At the age of 37, she realized she'd never ride through Paris in a sports car with the warm wind in her hair. she let the phone keep ringing. And she sat there softly singing pretty nursery rhymes she'd memorized in her daddy's easy chair. Her husband, he was off to work, and the kids were off to school. There were oh so many ways for her to spend a day. She could clean the house for hours or rearrange the flowers or run naked down the shady street screaming all. a sports car with the warm wind in her hair. And she let that phone keep ringing as she sat there softly singing pretty nursery rhymes she memorized in her daddy's easy chair. The evening sun touched gently on the eyes of Lucy Jordan on the rooftop where she climbed when all the laughter grew too loud. And she bowed and curtsied to the man who reached and offered her his hand and led her down to the long white car that waited past the crowd. Yes, at the age of 37, she knew she'd found forever as they rode along through Paris with the warm wind Bootleg Flyer met Cowgirl. blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. In dit blok hebben we vandaag een drietal nieuwe songs. Ik begin met Loving is Hard to Do van het geweldige album Gemstone Road van Tipjaar. Van Sandra Mooi hebben we lang niets gehoord, maar nu is er met een nieuwe song Circle of Love. Tot slot horen we Dick van Altena met de titelsong van zijn nieuwe album If I Could Change the World. trouble. I just followed my dream. But every time I see you, life gets rough around the seams. Maybe there's nothing more. I need to learn a thing or two. It's hard to see, it's not about me. Sometimes loving's hard to do. Sometimes loving's hard to do. stone. van den Naald. Crossroads, Kees Dehan. just the way we ought to be. If I could change the world with just one word. If I could change the world with a song, I'd sing about what's right and what's wrong. We'd join hands together and sing along could change the world with a song. If I could change the world with who I am, I'd be a fine example of a man who forgives one another, treats his neighbor like I could change the world with who I am. If I could change the world with a song, I'd sing about what's right and what's wrong. We join hands together and sing along forever. If I could change the world with a song. pray that one day we'll all see that it all comes down. together and sing along forever. If I could change the world with a song, if I could change the world with a song. was het blokje country uit eigen land. Een kwartet muzikanten uit Texas die opereren onder de naam Matt and the Hertzmen. Hello Heartache vinden we terug op het onlangs uitgebrachte album Still Sane. Well, hello heartache, sure as hell to see your face again. You walked right through them swinging doors along with all your friends. I sure wish I could hold you, I have nothing wanted to lose, but you spit me out just like you always do. Well, I try to get on with my life, get back on track, but I still got the sharp pain of your knife stuck in my back. Well, down and out, well high and dry. Sure as hell to see your face again. You walked right through them swinging doors alone with all your friends. Sure wish I could hold you. I have nothing left to lose, but you spit me out just like you always do. I'll stumble. But I see you heading my way through the neon lights and smoke. But all this liquid courage, I can't seem to tell you no. Goodbye, heartache. It sure was nice to see your face again. Wat het album van Chris Hillman ruim naar de positieve kant van de score doet overhellen, is het verrassende repertoire. Een geslaagde keuze van twaalf afwisselende nummers. Nu Bells of Rhymney, een duet met David Crosby. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Oh, what will you give me? Say the sad bells of ring. Is there hope for the future? Say the brown bells of murder. Who made the mine owner? Say the black bells of Rhonda. And who killed the miner? Say the grim bells of thine Throw the vandals in court, say the bells of Say Goodbye, zeg nog geen tot ziens, zingt Reno Gabriel.